debat is aangevraagd door de PvdA. Wanneer het wordt gehouden is nog niet duidelijk. Arantja Rus heeft in de tweede ronde van de Australian Open kansloos verloren van de Russische Svetlana Kuznetsova. Het werd in Melbourne 6-1 en 6-4. Met de uitschakeling van Rus zijn de Nederlandse tennisdames in het toernooi uitgespeeld.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 In Haiti is ex-dictator Jean-Claude Duvalier aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal... tijdens zijn dictatuur in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug in Haiti. Gisteren werd hij uit zijn hotel meegenomen naar een gerechtsgebouw. Na verhoor mocht hij weer gaan. Justitie moet nu beslissen of het tot een rechtszaak komt. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over een jongen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. In de instelling Serenlo wordt Brandon, een jongen van 18, al drie jaar dagelijks aan de muur geketend. Ook is hij in die tijd nooit buiten geweest, zo bleek gisteren uit een reportage in het tv-programma Uitgesproken EO. Volgens de instelling is zijn situatie zo ernstig dat er geen alternatief is. De inspectie voor de gezondheidszorg sluit zich daarbij aan. Die noemt de behandeling gezien de ernst en complexiteit van de situatie zorgvuldig en verantwoord. Het spoeddebat is aangevraagd door de PvdA. Wanneer het wordt gehouden is nog niet duidelijk. De Chinese president Hu Jintao is voor een staatsbezoek van vier dagen aangekomen in Washington... De officiële ontvangst van Hoe door president Obama is vanochtend op het gazon van het Witte Huis. Economische onderwerpen zullen de gesprekken tussen Obama en Hoe domineren, maar ook de mensenrechten en Noord-Korea worden besproken.